9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De KLM 124 inzittenden omkwamen. Het onderzoek naar de ramp is nog niet afgerond... maar er zijn sterke aanwijzingen dat het vliegtuig een bom aan boord had. Chemische wapenexperts zeggen dat de islamitische staat in Syrië mosterdgas heeft gebruikt. Dat staat in een rapport van de OPCW, de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens. IS-strijders gebruikten het mosterdgas in augustus tijdens een aanval op een andere groep opstandelingen ten noorden van Aleppo. Er is de eerste officiële bevestiging van het gebruik van mosterdgas in Syrië... sinds het land instemde met de vernietiging van de gehele voorraad chemische wapens... van het regime van president Assad. De Duitse regeringscoalitie heeft eindelijk een akkoord bereikt over de komst van drie tot vijf speciale registratiecentra voor vluchtelingen. Ze komen aan de oostgrens en vluchtelingen worden er niet vastgehouden. Dat was de uitdrukkelijke wens van de SPD. De sociaaldemocraten waren bang voor het ontstaan van gevangenenkampen registratiecentra zijn vooral bedoeld voor vluchtelingen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. In deze centra mag de asielprocedure maximaal twee weken duren. Een Amerikaanse rechtbank heeft twee voormalige Rabobankhandelaren veroordeeld voor hun aandeel in de fraude met de Libor-rente. Het is nog niet bekend welke straf ze krijgen. In augustus werd een bankier van een andere bank veroordeeld tot 14 jaar cel. De Libor-rente is de rente die banken onderling aan elkaar berekenen als ze geld van elkaar lenen. Door ermee te sjoemelen konden de handelaren miljoenen dollars verdienen en kregen ze hogere bonussen. De Rabobank werd in 2013 veroordeeld tot een boete van 774 miljoen euro vanwege de Libor-fraude. Het weer vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de nacht weer droger. Morgen begint droog, later in de middag opnieuw regen. Het blijft zacht, met temperaturen tussen 15 en 17 graden. Dit was het dan.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 En dan zegt Marcus altijd... Wah, wah, wah. Maar goed. Beetje jammer. Beetje jammer. Dat is, dat is een andere tekst. Dan hebben we natuurlijk ook een vriend Andor Sandbergen... die ooit als Mr. Europe altijd ook eh, iets eh, gedaan had...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 The medium sketch? Yeah, it wasn't rare and it certainly I'm wasn't... Out of focus. I can't concentrate. I'm out of credit. And I can't celebrate. personality, and I'm out of lust, I'm out of teardrops, and I'm out of trust. was hem X. En hij heeft de eh, afgelopen week de X-tapes uitgebracht. Eh, nu is het eh, aan mijn zaak van wat staat erop en wat staat er nog meer op. want dat zijn dingen en materialen die we natuurlijk hier prima kunnen gebruiken. Dit is natuurlijk van de EP die hij eerder dit jaar al uitbracht in Amsterdam. Dat is ook een van de laatste keren geweest dat ik ergens aanwezig ben geweest voor een, voor een albumpresentatie. Niet helemaal waar. Ehm, ik ben later nog eh, geweest eh, bij, eh, bij de albumpresentatie nog van Alaska. Dat was het allerlaatste geweest. En daarna ben ik gewoon maar een beetje wat rustig aan gaan doen. Het, ik zoek ze er wel een klein beetje uit eerlijk gezegd. over Alaska gesproken. Die gaan in december nog een optreden doen. Niet zomaar, want ze staan in de grote zaal van Paradiso op 13 december. En ze zullen dan min of meer een voorprogramma voor zich krijgen... En dat is heel leuk, want die jongens die hebben hier gespeeld. Eh, dat zijn eh, de Young Folk. Zij verzorgen het eh, voorprogramma bij Alaska de komende december. Ik kijk weer naar de andere kant en ik zie Amado weer klaarstaan. Duimpje gaat omhoog. Ja, dat betekent dus dat er nog twee nummers gaan volgen. Zeker. Welke twee nummers ga je spelen, Amado? Nou, mijn, mijn lieve vriendinnetje die, die doet mee aan Utopia. Oh! Dus die zien wij ergens. Als wij eh, gewoon even zo'n kanaal van John de Mol opschakelen. Eh, <laughs> dan, eh, dan moet, hij ergens, moet zij dus ergens te zien zijn. Ja, klopt. klopt. Ja. En deze had ik speciaal voor haar geschreven. En ja, en ze vond het ook gewoon een heel mooi lied. Dus, ik, en, en, zo voel ik me nu een klein beetje. Ik, ik, ik, ik zie je ergens heel veel. Zit je ook ergens eh, van, zou je het liefst dan in Utopia zijn? Of eh, ben je toch iemand die heel nuchter met zijn beide benen op de grond eh, blijft staan? Nou, ik, ik blijf wel nuchter op mijn been staan. Oké, oké. Maar gaat het liedje gaat daar natuurlijk niet helemaal over. Dat gaat toch meer over, over haar dus. Ja. Nou, hoe heet het liedje? Your Love. Your Love. the closest to a drug. Addicted to your touch. You leave me cold when I'm not in your arms, not in Dankjewel. Je kan haast de snaren en het, eh, en het iets wat je mist, kan je aanraken. <laughs> ja. Eh, het is, echt eh, iets liefde op afstand zo'n beetje toch? Ja, precies. Ja, Inderdaad. Ja. de laatste voor vanavond. Ja. Dat is Don't Wanna Go Back Home. Oké. me. I just wanna tell good lies. It's my friend who's gonna die. I just won't attend your show. show Ja! Dankjewel. Dat was eh, Amado, eh, dames en heren thuis. Eh, wil je hem nog, nog een keer horen? Morgenavond in de N1 live in Nijmegen op 107.8. Ja. Ja, hè? En ik zou eigenlijk ook nog een oproep willen doen, als het mag. Tuurlijk. Ik, ik ben natuurlijk ook op zoek naar... natuurlijk. Ik ben op zoek naar muzikanten. Ja. Dus een gitarist, een bassist, een drummer, wat eh, pia of een pianist. Ja. Geef me even, eh, ja, mail me even als je interesse hebt, als je het tof vindt. Ik woon in Amsterdam. En ehm, ja, ik wil er ook gewoon, heel, eh, gewoon voor gaan. Dus mail me. En dan kunnen we iets uh, vets maken. Misschien. Oké, nou dat is heel duidelijk. Maar je liedjes zijn ook in, in zo'n vorm natuurlijk hartstikke mooi. Maar inderdaad, in een band klinkt hij natuurlijk nog even een heel andere setting natuurlijk. Precies, dus, dus eh, zijn nieuwsgierig. Dus eh, mensen die geïnteresseerd zijn om eh, de liedjes die je vanavond hebt kunnen beluisteren hier... en morgenavond bij onze vrienden in Nijmegen... Yes. kunnen dus zich melden bij Amado als je dus een basgitarist bent, een drummer bent... of, of een gitarist. Of een pianist. Ja. En een drummer, hè? Ja, dat, ja, dat, allemaal eh, nodig. <laughs> Bij deze is de oproep eh, gedaan. Dank je, dank je wel. We gaan zo direct nog even met je eh, verder praten, hoor. Dus het is niet... dat was Amado met de muzikale kant van het verhaal. Maar straks gaan we nog even wat meer met hem praten. Deze dames, de, ja, het zijn er twee, want Lisa en Esme zijn de enige twee dames. Met de heren, de Lumberjacks zijn geweest. Zij zijn morgenavond eh, volgens mij ook eh, te zien en te beluisteren in eh, de eerste aflevering van de Roep Akda Woord. Jawel, ze zijn, dat gaat weer beginnen 2015, 2016. Marcus zal meer dood dan levend daar de arena gaan betreden. Want ja, iets met, eh, met hackathon, geloof ik. Hè? Eh, ja, eens in het kwartaal heb ik toch eens zo'n avond die wel vrij moeilijk is om in te vullen. Dan hebben we hackathon op het werk. Gewoon uh, eh, s morgens beginnen ga je en, de en, pas op de volgende, de volgende dag in de avond eindigen. Hoe ga je, hoe ga je, er, hoe ga je eruit zien avond? ik gewoon, hoop redelijk goed en ik ga gewoon vanavond om uurtje vier ga ik huiswaarts. Dan slaap ik tot, een, ja, tot ergens in de middag. Ja. Even spullen voorbereiden en dan kunnen we die kant op. Lijkt ik mij, niet eh, dat ik het na 48 uur vol zou houden. Nee, eh, dat, dat, begrijp ik ook wel. Dus, eh, de hackathon gaat dus nog door met, met, met Marcus. Dat, dat, zijn, dat zijn weer projecten waarbij computer nerds elkaar een beetje dat proberen. heb je IT-bedrijf, hè? Dan, De, de computer nerds die komen dan bij elkaar. En dan worden ze gevoed met <laughs> ja, alles wat computer nerds zo weten. Dus <laughs> M&M's, KitKat, alles lichter, oh, alles lichter. En dan werk je gewoon onwijs lang oh. achter elkaar een project. Tussendoor worden leuke dingen gedaan. En zo eh, is het soort teambuilding eh, met productiviteit eh, output. Ik, eh, ik hoor het al. Dus eh, niks, niks voor mij in ieder geval. Laat mij maar gewoon... Uh, laat me ik ben lang blij dat jij niet belt hoe Facebook werkt. nee. Nou ja, goed. <laughs> goed, dat, dat, was hem. We, zien, we zien het in ieder geval morgenavond wel hoe het, hoe het verder loopt. Ik denk dat je dan wel weer een beetje fris bent. Ik heb er zin in. Ja, is goed. dat, dat, dat zeggende, ik, ik zei al bij de introductie... want zij zijn ook te beluisteren en te horen tijdens de Drop Akda Award. Lisa de Lumberjacks en Single van hun heet Mr. Joe. Met Cold Hearts en met Inconsolable. Toen eh, wisten de heren van Loke het eh, hart eh, van uh, manager Menno Timmerman een beetje te veroveren. En dat was ook de reden waarom er gelijk meteen een, een contract werd opgesteld. Om de heren ja, verder een, een behoorlijke start in hun muzikale carrière te geven. Het gaat ook goed met deze band. Want ze zijn het Radio 2 talent van, van de week of nou ja, in ieder geval, ze zijn Radio 2 talent eh, geworden. Jump the Gun van Look. Eh, dus eh, het, gaat wel, het gaat wel gasten heel erg goed met, met deze gasten uit de buurt van Rotterdam. De hoorde je Lisa en de Lumberjacks. Nou, die zijn, als het goed is, ook redelijk onder de aandacht gekomen van, van een aantal grotere zenders. Dus dat gaat daar ook wel betere kant op komen. En natuurlijk, als we het over materiaal hebben wat wat zeker, eh, ja, min of meer de aandacht verdient voor de, landelijke zenders. Dan denk ik ook dat het voor deze dame geldt. Eh, samen met eh, Joost Wesseling heeft zij hier ook in september een optreden gedaan. Daar hoor je nu de versie van zoals Marcus hem heeft gemaakt. Southbound met Feathers. Oh! En dat is dus de versie eh, zoals die normaal gesproken klinkt. Ehm, zoals die klinkt op de EP. Maar we gaan hem even zoeken. En dan zullen we hem alsnog even draaien. up in the merciless sky. And with these dainty feet, I walk the grounds that I know when I feel that is down beneath and what's hiding above. was eh, deze, deze dame die, eh, die hier geweest. Die hoor je ons, ons nog een klappen op de achtergrond. Het eh, was uh, die hier geweest was samen met Joost. Southbound was dit. En dit was het, het, het verhaal van, ja, hoe moet ik het zeggen, twee Southbounds. de verders, zoals je hem kent op de EP, Open Water. En zoals Marcus hem heeft gemaakt hier bij ons in Alternative FM. Natuurlijk eh, hebben we ook eh, een eh, collega van, van Marcus hier over de vloer gehad. Hij is nog niet eens zo gek lang geleden in Almere geweest. Bij een andere ehm, meneer die wij hier gehad hebben, Ron Linneman. Want die is hier ooit ook geweest in 2013. wel te verstaan. En ja, Ron heeft daar een, ook een programma met alleen maar singer-songwriters. En Martin van der Vrucht, want daar hebben we het over, heeft het over Tel de betere dagen. En dan heet het Count the Better Days. Hier is Martin van der Vrucht. Look at this picture Tell me what you see. You can't stand still at every mistake you've made. And don't tell me this is fate. There must be a better way. So stick to what's real. And sometimes reach a helping hand, even to someone you don't understand him, at least in a way. Count the better days. At least in a way, count the better days. Not my shot of not saying what I meant, not meaning what I said, got in all over my head. Even wished I was dead. So stick to what's real, sometimes grasp a helping hand, even from someone you don't understand least in a way, count the better days. At least in a way, count the better days. lack of hope. Tied into a square. What do you think you'll find in there? Truth is scattered everywhere, so stick to what's real and sometimes reach a helping hand even to the ones that don't understand, and at least in a way, count the other days. At least in a way, count the other days. trying to relate to fatherly words. You're just a slightly fallen star. You're still a star. You won't fall far, so stick to what's sometimes grasp a helping hand, even from the ones that don't understand. At least in a way, count the better days. At least in a way, count the better days. the better day. the better days. En dit is dus echt eh, een werk eh, van mensen die eh, dat ook een beetje zien. De, de, de mist en de nevelige velden over, of de mist en de nevelvelden over de weilanden. Zo moet je het eigenlijk een beetje omschrijven. dat, dat, dat is het muziek zoals Martin van der Vruchten ze maakt. Martin komt uit Deventer is hier ooit eh, geweest. Ik geloof in 2013 eh, is hier eh, te gast geweest. Dus dat is alweer, ook alweer een tijdje terug. Inderdaad. Ja, dat, dat, dat is alweer een flinke tijd geleden. Nou, ik zou vragen, hoe, hoe, vond je het? Ik vond het hartstikke leuk. Ja? Ja, jullie zijn super gastvrij. Ja. En het is heel gezellig hier. Ja is echt een aanrader om te komen. Dus eh, mensen, kom. <laughs> Dus, nou ja, dus, en eh, luister, ja, het is gewoon echt superleuk. Ja, nou ja, goed. Eh, we hopen dat je het heel erg leuk hebt gevonden. Want het is ook een beetje jouw verhaal natuurlijk. Mhm. Ehm, ik zag ook nog op jouw website. dus de, de website amaramusic.nl. Ja. Ik zal hem even noemen. Dan hebben we dat ook even gedaan. <laughs> Ehm, de, de inspiratiebronnen Kurt Weil, Jack Zavaretti, Kings of Leon. Ja, ja, dat, dat, een klein beetje halen ik er wel een beetje uit. Eh, <laughs> Kings, eh, Kings, of Leon. Nou, tof. Ehm, waarom juist die Kings of Leon en Rival Sons? Dat, eh, maar Kings of Leon, heb jij, want je hebt ook in bands gespeeld. Is dat de beetje... Dat is de reden inderdaad. De, link, hè? Ja, ehm, ja, wat is er zo speciaal aan die Kings of Leon dan? Ja, ik... ik vind de stem van Caleb, de, de liedzanger, gewoon echt heel tof. Mhm. En eh, dat raakt me wel. En eh, de muziek eh, zelf ook. Dus daarom staat hij in mijn lijstje. Hij staat, hij staat, in, je, <laughs> hij staat in, in, in, je lijstje in ieder geval. Ja, ja. Ehm, nou ja, dat, dat, dat kan. maar heb je ook een beetje muziek ook gedraaid? of muziek ook gespeeld? een beetje gebaseerd op, op, dat, op, op Kings of Leon, een beetje, of niet? Ehm, nou, wel een beetje de eigen draai Eén één nummer eigenlijk. Eh, toen, toen met mijn eerste bandje, New York Diesel. Toen eh, was ik 18. Ja? Toen, toen we die band begonnen. En eh, er was één nummer daarvan. Dat, die heette Red Passion. Ja? En dat was wel echt gebaseerd op... ja, een beetje zo'n vibe als Kings of Leon. ja, ja. ja. ja. Ja, nou ja, goed. Je hebt al een beetje de verklaring gegeven. Uh, Rival Sons zegt mij niet zoveel. Dus nou, het is een hele toffe band. Ja? Ik, eh, ik, ik heb ze in 2012 eigenlijk eh, ontdekt. Ja. En um, toen was ik gelijk fan. Het, eh, het is gewoon echt die blues rock. En die gast die heeft ook een dijk van een stem. Ja. Dat is echt ongelooflijk. En, ehm, en zeker, zeker de albums, hun, hun eerdere albums, daar, ben ik echt helemaal fan van. De nieuwere is iets minder, vind ik zelf. Maar maar ze blijft wel heel goed. Oké. Ehm, nou, eh, heb je, ben je, ga je wat, wat, wat radiozenders ook af. Ehm, heb je ook eh, gedacht bijvoorbeeld huiskamerconcerten? Ehm, nee. Nee? Nee? Nee? nee, nee, deze nou, dus dan maar eh, eventjes gewoon gezegd van... het zou wel mooi zijn, want jouw muziek in je eentje... kun je makkelijk voor een huiskamer van... ja. Nou, inderdaad. Inderdaad, gewoon lekker rustig, uh, mellow. Ja, ja zeker. ik denk eh, dat, eh, dat, dat je daar best wel een publiek mee kan aanboren. Ja, Als je, in ieder ik ga het zeker proberen. Ja, zeker doen, denk ik. Er, er, was één een, zaak, of ja, een, een soort cafeetje in, in Amsterdam. Dat heet de Nieuwe Anita. En die, ja. Die heeft ook zo'n huiskamergevoel. Ja. Nou, dat is te gek. Eh, daar hebben we, daar hebben we bijvoorbeeld ook... Eh, nou ja, Dandelion heeft er de afgelopen week daar gespeeld. Dus, eh, dus ja, het zegt, het zegt er iets over, over wat zij daar bereiken. Ja, dus daar hebben meerdere bands hebben daar gestaan. En ook singer-songwriters. Dus, maar goed... Ja. ga mensen... je daar naartoe of nu? Of nou, ehm, ik, ik, ben er al een keer geweest. Ja? Dus, maar... Ook ehm, om liedjes te spelen? Om te dus. spelen, inderdaad. Ja. En toen, toen ik moest spelen ja, die mensen komen echt gewoon om, om, om naar muziek te luisteren. Dus ze zijn ook gewoon stil. Ja. En ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Dat maak je niet eh, heel vaak mee. Nee. Dus ah, eh, echt een aanrader. Aanrader om, eh, om naar de Nieuwe Anita te gaan. Was zit dus ook weer in, uh, vlak bij de Marnixstraat daar in de buurt? Hè? dat durf ik niet te zeggen. Ah, ergens had ik dat gelezen of zo. Zou, zou best kunnen hoor, ja. Ja, nou ja, goed. Eh, <laughs> maakt het niet uit. Het is, het is, het is, het is in Amsterdam. Ik, ik, ja. meen dat het die kant ergens uit is. Eh, daar, daar ergens eh, huizen ze. ook nog iets bedacht om bijvoorbeeld aan een open mic avond... van bijvoorbeeld Amsterdam Songwriters Guild te doen. Uh, dat heb ik ook gedaan. Heb je ook gedaan? Ja. Dan moet je Max van Remmeren en, uh, ja, van Holst moet je dan ook kennen. Dat zijn, Ro is ook echt vet. Ja, dat zijn, nou, Ro en, en Luc Nijman, die hebben de Rolex Babies hebben vorige week nog wat eh, van gespeeld. Eh, ah, dus, eh, dus ja, het, zijn, het zijn jongens die, die, nou, die horen ze wat bij het interieur een beetje. <laughs> ja, inderdaad. inderdaad. Ja. nou ja, dan weet je dus ongeveer wat, wat je allemaal wat, wat je mogelijkheden zijn. Nou, wat, wat, lach is, wat lach is, is toen ik ehm, eigenlijk net een beetje met mijn solo carrière begon, begon ik daar in januari. Dus dat, want ik, ik ben eigenlijk ook in, in januari in, naar Amsterdam verhuisd. Mhm. Dus ehm, ja, ik heb gelijk alles gepakt. Alle open avonden, open mic avonden heb ik gelijk gepakt. En, Hoe eh, reageerden ze eigenlijk, die jongens, van eh, de open mic avonden van eh, ASG? Ehm, ja, ze vonden het wel tof. het publiek vond het toffer. Dus, <laughs> en is er is ook iets niet... Hè, bijvoorbeeld volgend jaar zijn er weer de singer-songwriters... voor de, de, de, Grote Prijs van Nederland. Ja. Ik zou zeggen, what the heck. Ik zou, je, hebt, je hebt er alleen maar wat bij te winnen, denk ik dan. Nou, inderdaad. Ja, Ik, ik, vind, ik vind wedstrijden altijd een beetje lastig. Dus appels met eh, peren vergelijken. of appels met bananen vergelijken. Eh, ja, ja, Ik weet het, ik weet het. Maar aan de andere kant... Ik, heb, ik heb het vroeger wel heel veel gedaan. Ja. En... Eh, dan, dan zijn de open denk ik misschien dat, wel dat... Die zijn leuker. Die zijn leuker, denk ik. Ja, ja want uh, als je niet eh, van competitie houdt, precies. Als competitie houdt, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, eh, nou ja, het, het zijn, er, <laughs> zitten wel wat mogelijkheden. Eh, we gaan zo nog, even, nog heel even de afsluiting doen. Ik heb nog iets klaarstaan. Ehm, ja, als je zegt Kings of Leon, ik, You Somebody hebben we wel eens, is veel gedraaid. Maar ik ga toch even voor die andere. dat is deze dat is eh, de, de Sex on eh, Fire, als het goed is. Ja, daar komt, komt hij. Wauw. <laughs> En dat was uh, Gabby Lieve, eh, voluit van Waveren. En eh, zij heeft hier ook een, een, sessie weggegeven. de dochter van Martijn van Waveren, die we kennen van One Clueless Sprint, komen we zo direct nog op. Maar eerst gaan wij eh, de, de, het gesprek afronden. Want ja, ehm, je hebt natuurlijk eh, morgen een, eh, een optreden in Nijmegen. Hoe, hoe is dat gegaan? Want dat, dat, dat, dat, vraag ik me dan ook af. hoe krijg je dat van elkaar? Dan heb je ook maar gewoon een mail gestuurd. En, Nou, wat zo leuk is. Ehm, mijn vader die nu ook thuis zit te luisteren. Ja. Die, ehm, die is eigenlijk mijn boeker slash manager. Oh. Dus hij, hij regelt al die eh, optredens voor mij. En ik eh, kan thuis lekker muziek maken. Dus ja, dus ik heb geluk. Jij gewoon een hele slimme vader in ja, eh, dat, opzicht. Ja. nou ja, <laughs> ik denk dat het ook misschien heel praktisch is natuurlijk. Zeker. zei hij ook van, nou laten we dan maar dit, dit verhaal eens even proberen met, met ons. Dus dat, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Zo van, ga er maar eens heen naar, naar dit programma. Ja, is, gewoon ook in overleg geweest en gezegd van, nou... De, moet je, dan moet je moet bij lekker doen. Ja, zeker. Ja, ja. Eh, <laughs> nou, hoe, ik, ik zit, dat, dat, dat, is, wel heel erg leuk. Eh, dus jouw eh, jouw vader dus, die, hoe belangrijk is die dan? In, in dat opzicht? Want ja, ja heel belangrijk. Ja, ja zeker. Is, is hij ook een van de mensen die bijvoorbeeld zegt van... bemoeit hij zich ook met de muziek? Of zegt hij... Nee, nee, dat, dat echt, laat hij helemaal mee over. Ja? ja? gelukkig wel. Ja. <laughs> heeft hij ook een beetje... Dat, achtergrond ook eh, als boeker? Of is hij er nee, gewoon... Eh, nee, nee hij is eh, eigenlijk... want toen ik begon met, met muziek... Met, mhm. met muziek, toen, toen, toen regelde hij ook optredens voor mij. En voor de band. Dus, ja. Voor de band waar je toen de tijd onder andere actief bent geweest. ja. ja. want ja, je, hebt hem, je hebt hem behoorlijk wat bands gespeeld ook. Ja, zeker. Vier bands. Vier bands. Ehm, heb je ook iets van die bands meegenomen van wat je nu doet? Ehm, ik denk eh, de laatste band. Ja? Ivius, ja. Dat is eh, meer dat eh, dromerige, zweverige muziek. Dat, dat heb ik eigenlijk ook weer een beetje teruggepakt. Mhm. Ja. En, en, dat is ook wat je het liefst wil brengen ook eigenlijk. Ja, zeker, zeker. Ja. Nou ja, dat, het, is, het, het, het, begint wel te lopen, heb ik het idee. Nou, inderdaad. Ik, eh, ik, ik ben lekker eh, ik, ja, veel aan het optreden. Dus eh, dat, ja, dat is gewoon te gek. Ja. ik zie ook nog gewoon echte optredens staan. bijvoorbeeld in Almere. dat is ook vrij binnenkort. Ik geloof zondag. Ja, zondag inderdaad. En dan in Amsterdam nog een optreden. Dat is in, in december. Ja, de Sunday Market. Inderdaad. Dat is op 13 eh, december. Dus op de dag dat Alaska ook <laughs> speelt, eh, dan is ook eh, In Paradise. toch? Ja, ja, in Zit dat dan vlakbij, de Sunday Market, of niet? nee. Nee, nee, nee. Het is bij de Wester gasfabriek. Oh ja, ja, dat, is, dat is een heel andere kant op. Ja, dat is meer bij meer de kant van centraal. En dan uh, centraal uitkomen rechtsaf. Ja, precies, precies. Hoe fijn is Amsterdam trouwens? Ja, te gek. Dat is echt eh, de place to be. Ja? Zeker, ook eh, eh, voor, voor een muzikant om te wonen en te werken en noem maar op. Ja, zeker. Jij, ben jij fulltime met muziek bezig of niet? Fulltime, ja. Okay. vond het hartstikke leuk dat je geweest bent. Dankjewel. En, Ik ook. en wellicht tot een andere keer. Zeker weten, dan met band dan met bent. Ja, dat zou <laughs> wel heel erg mooi eh, zijn. Dank, dankjewel wel voor je komst in ieder geval. Geen probleem. Goed, dat was Amado. Ehm, we sluiten dit eh, programma af. Straks tussen 10 eh, en 12 geen Charlotte Duif. Maar wel Willem Bruist. Die gaat dat allemaal doen hier bij ZFM Zandvoort. En dit is de afsluiter. Hier is One Clueless Friend... En we eh, doen het van uh, From the Sea. En Marcus is er niet, ofwel, ja, hij is er nog wel. En dan zeggen we heel snel, ja, dat kan natuurlijk niet meer. Want we zitten door het intro. Tot volgende week. Sail away on your boat of dreams. Make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God tell my people, don't cry, darkness, get out of sight. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea, yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future. eye in the eye and tell me you are not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. we told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me, for you and this mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home there's a brighter future for you and me.